fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In het oosten van de Syrische stad Aleppo moet een grote evacuatie van burgers en rebellen vandaag op gang komen. Maar er zijn al berichten dat de evacuatie wordt verplaatst naar morgen. Gisteren bereikten rebellengroepen en de Syrische regering onverwacht een akkoord over een staakt het vuren. Maar veel details van het akkoord zijn nog niet duidelijk. Naar schatting zitten nog tienduizenden Syriërs vast. Het Rode Kruis noemt de situatie in Oost-Aleppo onhoudbaar. De medicijnen zijn op, de generatoren werken niet meer, er is geen voedsel meer en er is geen hulp voor gewonden of zieken. In april was het de laatste keer dat het Rode Kruis hulpmiddelen kon brengen. Vorig jaar zijn veel minder mensen Nederlander geworden dan het jaar ervoor. Vooral minder Turken en Marokkanen vroegen de Nederlandse nationaliteit aan. Volgens het CBS naturaliseerden zich in 2015 22.000 mensen. Dat waren er 5.000 minder dan het jaar ervoor. In Brazilië zijn gewelddadige protesten uitgebroken nadat de Senaat had ingestemd met een ingrijpende bezuiniging. De komende 20 jaar worden alle overheidsuitgaven bevroren. Ze mogen alleen meestijgen met de inflatie. Volgens de regering is dat nodig om de economie er weer bovenop te helpen. Tegenstanders zeggen dat door de maatregel vooral de allerarmsten worden getroffen. In de hoofdstad Brazilia staken gemaskerde betogers een bus in brand. Ze gingen ook naar een nieuwsorganisatie die partijdig zou hebben bericht. Toen agenten de betogers tegenhielden, brak het geweld uit. De Canadese acteur Alan Thicke is overleden aan een hartaanval. Hij is vooral bekend van de comedyserie Growing Pains in de jaren 80. Daarin speelde hij de rol van Jason Seaver. Thicke had ook gastrollen in Married with Children en How I Met Your Mother. Hij is de vader van zanger Robin Thicke, bekend van de nummer 1 hit Blurred Lines. Alan Thicke was 69 jaar. Het weer, het is bewolkt, op veel plaatsen mistig. In het noorden en noordoosten regent het soms nog. Maar in de loop van de ochtend wordt het droog. Alleen in het zuiden breekt soms even de zon door. Het wordt zo'n 10 graden vandaag. De komende dagen droger en de nachten worden kouder. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Een hele normale ochtendspits in de Randstad met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.